Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe stikstofregels gaan grote gevolgen hebben, dat zegt premier Rutte. De stikstofuitstoot in Nederland moet over acht jaar gehalveerd zijn. En om dat te bereiken heeft het kabinet een kaart gemaakt waarop per gebied staat hoeveel de stikstofuitstoot omlaag moet. In 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur is dat wel 70 procent. En dat betekent onder meer dat sommige boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf. Rutte erkent dat dat heftig is dat het onvermijdelijk is dat we deze keuzes nu maken. In aanvulling op wat er eerder is gebeurd. Um, ehm, we realiseren ons dat dat een enorme impact heeft op heel veel mensen. Eh, uiteraard de boeren in Nederland, de boerensector. Ehm, maar ook waar het betreft eh, andere leveranciers van stikstof, zoals eh, dat is de vervoerssector, uh, natuurlijk de luchtvaart. Het is aan de provincies om de plannen verder uit te werken. De politie heeft in een natuurgebied tussen Arnhem en Elst een lichaam gevonden. Op diezelfde plek werd twee weken geleden gezocht naar een voortvluchtige man van 41. Hij wordt gezocht vanwege de dood van een vrouw. De politie kan nog niet zeggen of het gevonden lichaam dat van de voortvluchtige man is. Er moet meer vaart worden gemaakt met het bouwen van flexwoningen... en het omvormen van leegstaande gebouwen tot huizen, vindt het kabinet. Woonminister Hugo de Jonge trekt daar 100 miljoen euro voor uit. In totaal wil het kabinet 100.000 woningen per jaar bouwen 15.000 daarvan zijn flexwoningen die tijdelijk ergens staan en daarna worden verplaatst. Als je wel eens naar de serie Twin Peaks hebt gekeken, dan ken je deze muziek vast wel. De zangeres die je hoort is overleden. Julie Cruz heette ze. Dit nummer, Falling, werd in 1990 gebruikt als intro liedje voor Twin Peaks. En dat was in dat jaar ook een hitje in Nederland. Julie Cruz had al lange tijd chronische pijn door een ontstekingsziekte. Ze is 65 jaar geworden. Het weer nog, een grijze dag met af en toe wat lichte regen en ook wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat ruim 40 kilometer file in de regio, maar de meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Op de A4 is het wel wat drukker van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen. Daar sta je al een kwartier in de file. 10 minuten oponthoud op de A6 van Muiden naar Lelystad tussen Almere en Lelystad. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam over Amstel ook 10 minuten vertraging. En het is al wat drukker op de N242 Alkmaar Middenmeer.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 Mix and tonic with Bombay We go one way Can't we just pretend It's already the weekend Give me that feeling Get up out of your weekend So let's lose track of time Dance till that Friday night Pretend It's already the weekend You're a freak like me Party, sleep, repeat We going one could pull the drug and turn it up right, yeah We can start a party on the sofa Call your boss and tell him work is over Just a little warning, we ain't stopping Can we just pretend it's already the weekend Give me that feeling, get a bottle of weekend So let's lose track of time Dancing like Friday night Pretend it's already the weekend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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana lo que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorado. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana sento sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. esta parlo tanta chitarra, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare.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 een megadatacenter wil bouwen, nog niet verkopen. Vorig jaar stemde de gemeenteraad van Zeewolde er nog mee in... maar nu is een meerderheid tegen. In veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot in 2030 met 70% zijn teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur. Dat staat in de stikstofplannen van het kabinet. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting trekt 100 miljoen euro uit... om meer vaart te maken met het bouwen van flexwoningen... en het omvormen van leegstaande gebouwen tot woningen. Dat weer overwegend bewolkt en hier en daar wat lichte regen of motregen.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 I hear a woman shout out. Who let the dogs out? coffee, boss coffee. Get back, you playing in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two eighty girls calling them K9. Hey, yeah. but they tell me, hey man, start up the party.